Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn nog niet van corona af. Zorgminister Kuipers en het RIVM trekken aan de bel... omdat het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt... afgelopen week flink is gestegen. Vooral ouderen en kwetsbaren moeten extra voorzichtig zijn. Dat kan door vaccinatie, door eh, iets meer afstand te houden... Eh, of waar dat niet kan, bijvoorbeeld uh, mondneusmaskers te dragen. je kan ook kwetsbare mensen helpen door een zelftest te doen... voordat je bijvoorbeeld op bezoek gaat bij hen. Het wordt nog harder huilen bij het afrekenen van je boodschappen. Want het leven wordt de komende tijd nog een stuk duurder. Dat zegt het IMF, de economenclub van de Verenigde Naties. Door de inflatie en de oorlog in Oekraïne... zullen de prijzen voor boodschappen, kleding en andere spullen... ook volgend jaar flink stijgen. De Schotse club Celtic uit Glasgow heeft een boete van de UEFA gekregen. Een spandoek tijdens het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk... ging de Europese voetbalbond te ver. Daarop stond Fuck the Crown. De Celtic-fans lieten daarmee weten niet te zitten wachten... op een eerbetoon de even daarvoor overleden Queen Elizabeth. Een groep studenten is vanmiddag op de koffie geweest in de Eerste Kamer. Ze zijn niet blij dat de rente op de studieschuld volgend jaar omhoog gaat. Zes jaar lang stond die op 0%, maar dat lijkt er volgend jaar niet meer in te zitten. De Eerste Kamerleden snappen dat studenten balen, zegt de voorzitter van de Studentenvakbond. Ze gaven aan dat ze herkenden dat studenten heel veel last kunnen hebben van het leenstelsel en de hoge schulden die ze hebben moeten opbouwen. En gaan met elkaar in gesprek om te kijken wat zij kunnen doen om hun rol te pakken om de rente op 0% te houden. Hoe ze dat precies willen doen is niet gezegd. De studenten overhandigden tijdens hun bezoek een petitie aan de Eerste Kamerleden. Meer dan 100.000 mensen hebben de petitie ondertekend. Het weer blijft droog. Morgen begint fris, maar zonnig. Later wat meer wolken en het wordt een graad of 16.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 Evenals Pass It Down en Born Tough. Pass it down. Pass it down. is het favoriete album van de maand. Alle 14 nummers hebben iets unieks om van Dallas Fort Worth een zeer goed album te maken. Als ik een persoonlijke favoriet mag noemen, dan is dat Sounds Like Something I Do. Het is een vrolijke song, passend bij een heerlijk koel cool biertje. Spending too much just to tie one on. Little less right and a lot more wrong. Sounds like something I do. Calling in sick when the fish are biting. Taking those curves with the gravel flying. Keeping one eye on the next horizon. Sounds like something I do. I never had like something I dan 10 jaar country singles uit te brengen is Christy Lamp opgewonden om terug te gaan naar haar country roots voor de release van haar 19e single Three Chords and a Woman's Truth. In a small town back in 92 I was born to fly die week. Toen Alabama het nummer in 1982 opnam verschilde Dixieland Delight wezenlijk van de eerdere demo door Ronnie Rogers geschreven en ingezongen. down a backwoods Tennessee byway. One arm on the wheel, holding my lover with the other. A sweet, soft southern thrill. Worked hard all week, got a little jingle on a Tennessee saddle couldn't feel better. I'm together with my Dixieland delight. Spend my dollar, park in a holler needs a mountain moonlight. Hold her up tight, make a little loving, a little turn it oven on a Mason Dixon night. It's my life so right My Dixieland delight Whitetail buck deer munching on clover, red-tailed hawk sitting on a limb, chubby old groundhog, croaking bullfrog, free as a feeling in the wind. Homegrown country girl, gonna give me a whirl on a Tennessee Saturday night. Lucky as a seven living in heaven with my Dixieland delight. levert de Chad Cook Band hedendaagse country met een jaren 90 flair. en ongeëvenaarde energie. Buddy with the Boat is daar een voorbeeld van. on the back, filled up the air. see if you, you still got that you still got that boat. You still got Oh, you sold it? Okay. Um Well hey man, who'd you sell it to? What's his name? Okay.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 Ik vertel je dat het veel meer is dan dat. Zij het dat Love Don't Love Nobody wel dicht tegen de blues aanschuurt. my downfall. Love. town. schrijft haar songs, waaronder My First Rodeo, voor en over de mensen die nog steeds van echte country houden. Ze brengt een traditioneel geluid met een eenvoudige, maar poëtische songwriterstijl. MUZIEK of the Hopeful is een ode aan iedereen die er op een eerlijke manier het beste van maakt. Vooruitkijkt en de moed niet opgeeft, vertelt Dieter van der Westen. De melodieën zijn pakkend en ondersteunend aan de songthema's. Soms energiek en enthousiast, soms droevig en meeslepend. Dankzij songs als Homeward Bound, On My Way en No Time to Waste zijn we getuigen van een prachtig album. Hulde Dieter. I put my guitars and my amp in the back of my car Put my navigation to our house where you are Now I'm trying to find the guys to drive along But it's again the banjo player that is gone Well now the road is empty and the darkness it's everywhere there's just the stars and the stripes and the distance that I can stare Well now this deer it also stands and stares at me We hit it faster than my eyes could really see But I'm on my Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. blokje country uit eigen land. De goed gearticuleerde zang van Sarah Jane Nelson gevuld met echte countryklanken. Hoewel ze dol is op standaard countryteksten, wees ze verhalen op een slimme suggestieve manier met daarbij de hulp van haar indringende zang het helemaal waar te maken. In Cuddle Up is dit overduidelijk te horen. the real thing When I saw you sitting there at the bar I felt a tugging on my heartstrings A sweet first kiss down by the lake Sitting watching the sunset Then you tried to steal third base I said, baby, not yet You told me it was love you up on Facebook. There you were with your kids and wife, the family picture you just took. I sent her a message with screenshot proof. Your trips are more than business. She deserves to know the whole damn truth. I ain't nobody's mystery. traditionele stijl in Going Down Strong brengen, waarbij hij de hulp van Vince Gill inbrengt. Genieten blazen. Downtown's got a bunch of bands with rock and roll six stringing. But if I go down, I'm going down swinging. Oh, Do some one, two, step into some old Bob Wills singing. If I go down, I'm going swinging. Dallas down to San Antonio, rolling like a rolling stone. I'll stop for every flashing neon light. Driving down them FM roads with them on my radio. Wasting the whole band, play me home tonight. Hammered down on the beat that fofo said I was speeding. He can lock me up, but I'm going down. today, but what the hell, so be it. If you're going down, go on down swinging. Yes, you, are. you know you're way behind the times with this twang thing you're bringing. If you go down, go on down swinging. I am what I say I am. You don't like me, I don't give a damn. No one can please them all, and that's alright. You know I ain't no scaredy crow. I put them up there toe to toe. They think they can knock me out, boy, they better bring it. If I go down, I'm going. Texas sun going down swinging. keer ik terug naar de country. Wolf Milestone zingt erover.